Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen in het noorden van Italië zitten nog steeds zonder stroom. Het regent daar al dagen, waardoor een hoop straten onder water zijn gelopen. Tot nu toe zijn minstens negen mensen omgekomen door het noodweer. Correspondent Helene de Haans is in het getroffen gebied. In het dorp Bagnara, hier aan de rand van het rampgebied, staat het water in sommige straten nog steeds kniehoog. Mensen zijn her en der eh, in de weer met emmers en met wat ze maar kunnen vinden om het water uit hun huizen te krijgen. En dat terwijl verderop deze weg is afgesloten. Er dorpen zijn die eigenlijk nog steeds niet toegankelijk zijn... waar het water op dit moment alleen nog maar stijgt. Ook de landen in de buurt van Italië hebben last van flinke overstromingen. In Slovenië en Kroatië is veel schade... en in Bosnië en Herzegovina zijn hele dorpen overstroomd. Honderden huizen staan er onder water en oogsten zijn mislukt. De Amerikaanse militair die geheime militaire documenten zou hebben gelekt... werd al eerder betrokken de man werd vorige maand opgepakt nadat hij onder meer gevoelige info over de oorlog in Oekraïne online zou hebben gezet. Nu blijkt dat hij al een paar keer op de vingers was getikt voordat hij werd opgepakt. En de tennisser met de meeste rituelen zien we voorlopig niet terug op de baan. Rafael Nadal heeft net bekendgemaakt dat hij niet meedoet aan Roland Garros volgende week. Hij heeft een heupblessure en zegde de afgelopen tijd alle toernooien af. De Grand Slam kampioen hoopt volgend jaar zijn comeback te maken. Na dat jaar wil Nadal met tennis Jongeren in Apeldoorn zijn hard aan het trainen voor de voetbalwedstrijd van hun leven. Eind deze maand speelt een groep die elkaar kent van een jongerencentrum... daar tegen een team vol bekende YouTubers als Calvijn, Enzo Knol en Youstoep Is het niet intimiderend om zulke beroemdheden tegenover je te hebben? Een kans om tegen hen te spelen in de tacht ik word er een beetje sprakeloos van, zeg maar. Handtekening kan er zeker wel bij. Een fotootje mag ook. Ah, nee, dan eh, doe ik wel eh, eerder een extra duwtje dan een handtekening. Intussen blijft de wedstrijd. Het is eh, voor de jongens van het jongerencentrum de allereerste wedstrijd die ze spelen. Maar aan het vertrouwen zal het niet liggen. Gewoon tikkie takken de wedstrijd spelen ze niet alleen voor de lol. Er wordt geld opgehaald voor de voetbal, voedselbank in Apeldoorn. Het weer, aardig wat zon en een gaatje of 15.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 De douane heeft op een vrachtschip in de haven van Rotterdam 450 kilo cocaïne onderschept. De pakketten drugs werden gevonden in sporttassen. Die waren verstopt tussen vaten geconserveerd fruit uit Guatemala. In Argentinië zijn de resten gevonden van een nog niet eerder ontdekte dinosaurussoort. Het reusachtige dier woog 50.000 kilo en was 30 meter lang. En deze soort was een planteneter en had een lange nek. De begrafenis vorig jaar van koningin Elizabeth heeft ongeveer 162 miljoen pond gekost. Omgerekend ruim 186 miljoen euro.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 This is that. break Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak oh, Hotel. This is the Heartbreak.